uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Donald Trump en Joe Biden zijn zoals verwacht de grote winnaars geworden van Super Tuesday. Traditioneel de belangrijkste dag in de Amerikaanse voorverkiezingen. Daarmee lijken de twee net als in 2020 het weer tegen elkaar op te nemen in de presidentsverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn nog enige overgebleven rivaal bij de Republikeinen, Nikki Haley. Biden verloor alleen in het overzeese gebied Amerikaans Samoa. In een toespraak reageerde Trump tevreden en hij noemde Biden de slechtste president ooit. Biden liet op zijn beurt via sociale media weten dat Trump de VS achteruitgang zal bezorgen. De Haitiaanse premier Henri is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was er onduidelijkheid over waar hij verbleef... terwijl gewelddadige bendes zijn land steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd. En gisteren hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven van Haiti over te nemen. De Britse militaire politie heeft vijf commando's van de Special Air Service opgepakt, meldt The Guardian. De militairen van de Britse elite-eenheid worden verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. In Honselersdijk onder Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De slachtoffers en daders zijn bekenden van elkaar. In de rechtszaak over een ski-ongeluk waarbij vorig jaar een Nederlandse vrouw in Tirol om het leven kwam... is de liftondernemer die verantwoordelijk is voor de piste vrijgesproken. Volgens justitie in Oostenrijk had het bedrijf kunnen weten dat een deel van de piste onveilig was. Maar volgens de rechter was er geen sprake van nalatigheid. Het weer, het is droog. In de opklaringen ligt de temperatuur rond, de, het vriespunt.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 Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost weer mijn hand vol Jij nou. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de nou, Ik ben de paus, jij bent de pil.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 Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. How you gonna be the attraction? If you gonna stick to the you broke it up begin again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, a 100 supermodels.